In die zaak werd alleen een werkstraf geëist voor de man die de 13-jarige Donny doodreed. Veel mensen vonden die eis te laag, mede omdat de dader een recidivist was in het verkeer. Bij nader inzien vindt het OM dat het verkeersgedrag van de verdachte... zowel voor als na het ongeval zwaarder had moeten meewegen bij de strafeis... die daarom een onvoorwaardelijke gevangenisstraf had moeten inhouden. De man kreeg van de rechtbank uiteindelijk negen maanden cel opgelegd. Het OM gaat niet in beroep tegen die uitspraak. Groot-Brittannië heropent zo snel mogelijk de ambassade in Jemen. Dat heeft het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De Britten sloten de ambassade na aanwijzingen dat er aanslagen werden voorbereid op westerse doelen in Jemen. Ook veel andere westerse landen sloten hun ambassades. Onder meer de Nederlandse ambassade in Jemen is nog altijd dicht. Bij een reeks bomaanslagen in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker 33 mensen om het leven gekomen. De bommen gingen af op drukke plekken in de stad. Een van de bommen ontplofte in de buurt van de zwaar beveiligde wijk waar veel ambassades gevestigd zijn. Bij die aanslag kwamen vier mensen om het leven. De laatste maanden is het aantal aanslagen in Irak sterk toegenomen. Soenitische militanten, onder andere van Al-Qaeda, zijn uit op de val van de regering van de shiitische premier Maliki. En chirurgen van het Radboudziekenhuis in Nijmegen hebben bij een kaakoperatie een computerbril gebruikt, waardoor studenten de handelingen door hun ogen konden zien. Het was de eerste keer in Europa dat de Google Class in de gezondheidszorg werd gebruikt. Het ziekenhuis is enthousiast over de resultaten. Er zijn plannen om ook thuiszorgverpleegkundigen met Google-brillen uit te rusten, zodat artsen direct kunnen meekijken naar patiënten. Dan nog het weer. In het noorden regen, verder vanmiddag droog. En vooral in het zuidoosten zon bij 20 tot 24 graden. Morgen ook zon en dan nog wat warmer, 22 tot 26 graden. Dit was het Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 on my life, the little song I've been wanting to borrow. Uh. Tonight's the night, come on, surrender. shut us down. But I'll be damned if we gon' let them take back the night. Oh, take back the night. Ooh, you know you gon' mess around and find out there ain't no one better.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 like it.